I oh, 538 Nieuws. 1 uur. Het lijkt erop dat er geen Nederlanders betrokken waren bij de nieuwjaarsbrand in Zwitserland. Alle slachtoffers zijn intussen geïdentificeerd en ook onder de 119 gewonden lijken geen Nederlanders te zitten. In totaal kwamen 40 mensen om het leven, de helft was nog minderjarig brandweercommandant in Rijnsburg is op non-actief gesteld omdat hij wordt verdacht van brandstichting. De man werd voor het weekend al opgepakt door de politie. Zijn werkgever, de veiligheidsregio Hollands Midden, laat nu weten diep geschokt te zijn en zegt dat de verdenking haak staat op waar de organisatie voor staat. President Trump spreekt dreigende taal uit tegen de vicepresident van Venezuela. Want als zij niet in de pas loopt, kan ze nog iets ergers verwachten dan de afgezette president Maduro is overgekomen. Trump zei verder in een interview dat het misschien beter is dat er een nieuw bewind komt in Venezuela. Want erger dan dit wordt het niet, zegt hij. En goede voornemens, ze zijn er ook op de werkvloer. Vooral de jongere werknemers willen dit jaar massaal aan de studie. Uit onderzoek van een pensioenaanbieder blijkt dat ruim een kwart van plan is om een cursus of opleiding te volgen via de baas. En bijna 80% is ervan overtuigd dat dit goede voornemen ook echt gaat lukken vooral in het noorden en noordoosten sneeuw. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Later in de ochtend op meer plekken sneeuwbuien. En het blijft de hele dag rond het vriespunt. Met in de middag zon, wolken en winterse buien. En dat was het nieuws op 538. De 538 verkeer door Flitsmeister. Op dit moment één vertraging gemeld op de A6. Dat is Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. 7 minuten vertraging en moet je de weg op. Pas sowieso even op. Het kan lokaal heel glad zijn. 538. Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Yes, zometeen Olivia Dean en Man I Need. Dan Martin Garrix en Bon.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 en Man I Need. Joh, je zou maar een ongewenste huisgenoot hebben van 250 kilo. Ai of niet? Ai of niet? Dat is de vraag. Ai of niet? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. hey, herken jij het? nepnieuws als je het tegenkomt op social media... of in dit geval misschien wel hoort op Radio 538. Dat is waar AI of niet om draait. Je hoort zometeen een computerstem. Die is nep, moet je helemaal niet op letten. Waar je wel op moet letten is de inhoud van het bericht dat wordt voorgelezen. De vraag is namelijk, is dat nieuwsbericht AI of niet? Is het verzonnen door de computer of is het echt gebeurd? Met deze opgave deze nacht. Een Amerikaanse man deelt zijn woning noodgedwongen met een ongewenste, dikke huisgenoot. Onder zijn vloer huist al ruim een maand een zwarte beer van dik 250 kilo. Ja, wat denk je? Is de inhoud van dit nieuwsbericht AI of niet? Laat het weten via de gratis app van Radio 538. Het juiste antwoord krijg je sowieso te horen binnen nu en 10 minuten. Maar als jij het juiste antwoord stuurt via de 538-app... maak je ook nog eens kans op het 538 slaapmasker. AI of niet? In de F van 58 hoor je Dua Lipa en Training Season. boy Body bij Radio 538. AI of me? AI of me? AI of me? Herken jij nepnieuws? als je het tegenkomt op social media... of in dit geval misschien wel hoort bij Radio 538... dat is waar AI of niet om draait. Dat spelen we bij mij in de nacht. Bij mij, hallo, Marnix hier. Je hoort een computerstem. Die is nep, maar het gaat erom is de inhoud van het nieuwsbericht AI of niet. Is het verzonnen door de computer of is het daadwerkelijk in het nieuws geweest? Met deze opgave vannacht. Een Amerikaanse man deelt zijn woning noodgedwongen met een ongewenste, dikke huisgenoot. Onder zijn vloer huist al ruim een maand een zwarte beer van dik 250 kilo. Ja, en wat denk je? Is dit nieuwsbericht AI of niet? Even snelle blik in de 50 app. Corné denkt dat het echt is. Matthijs, ja, die, die zegt dat het AI is. En aan de telefoon heb ik Ruud. Ruud, goeienacht. Hey, goedenavond. Je zit, eh, je zit in de auto, je bent onderweg naar een storingsdienst... en het is van levensbelang. Wat voor werk voer je uit? Ja, gruwelijk. Wij willen dat iedereen het warm heeft. Ja, want je zit in het klimaat, geloof ik, hè? Ja, ja nou, wij doen onderhoud van de installaties van, eh, van klimaat tot de camera's tot alles. Maar in dit geval gaat het om het klimaat, inderdaad. En wat is er dan nu aan de hand bij de storing waar, naar, waar je naartoe onderweg bent? Een paar storentjes van een warmtepompen. Dus het, is... warm, maar als we, niks, als we niks aan doen is het morgen koud. Oh ja, dus, dus dan, kun je, dan, kun je, dan, glij je buiten tot de parkeerplaats en binnen als je binnenkomt. Ja, zo is dat. Dat moeten okay. we hebben, hè. Nou, als we dan toch eh, een klimaatexpert aan de lijn hebben, eh, Ruud. Wat is nou de ideale temperatuur binnen op kantoor tijdens dit soort weer? Weet je die winterse buien. Ah ja, warm hoe lekkerder hè, maar een graadje of is wat prima toch? Ja, en, eh, hier bij voor wordt altijd ruzie gemaakt in de studio. Ja, dat weten weinig, ja, dat ga ik gewoon zeggen, maar niet weten weinig mensen. Wij, wij hebben hier ook zo'n klimaatkastje hangen, weet je wel. En de ene DJ zet hem op 25, de andere zet hem op 19. Het is, het is altijd ruzie. Maar jij zegt 20 graden is perfect. Ja, dat is helemaal perfect. Oké, nou, we schrijven het even op. Dankjewel voor de tip, Ruud. hey, en het, eh, nieuwsbericht dat je net hoorde, wat denk je? Is het, is het AI of niet? Ja, het klinkt zo Amerikaans, dat moet echt zijn. Het klinkt zo Amerikaans, dus het moet echt zijn. Ik heb het goede ja, dat klopt, Ruud. Het is inderdaad echt in het nieuws geweest. Het was 3 januari te lezen in eh, het, laatste nieuws van België. En dat is dus het juiste antwoord. Het is niet AI. Kijk, mooi. Hey Ruud, dankjewel voor meespelen. En je scoort ook nog eens het 50 slaapmasker. Oh, super, super. Ja, die is leuk voor de slaapkamer. En je kan ermee slapen. Kijk. Hey, succes, met je storingsdienst zet deze nacht.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 You are all I can see now. I know I'll try to. 538. Haven en Caitlin Aragon. I Run. Jouw hits. Jouw 538. meest gewilde tickets van Nederland. Ze zijn niet meer te koop, maar je kan ze wel winnen.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 I keep my head up high. met Samjeu en Morning. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, zij weten hoe het is hoor om in die grote gezellige kroeg te zijn van de vrienden van Amstel Live. Samjeu was in 2024, twee edities geleden inderdaad, onderdeel van de vrienden van Amstel Live. En ook dit jaar komen ze terug en kan jij er onderdeel van worden. Tickets voor de vrienden zijn niet meer te koop. Nee, strak uitverkocht, maar je kan ze winnen bij Radio 538. Vanaf komende ochtend, 6 uur in de 50 ochtendshow... met Tim, Rick, Niels en Florentien gaan de eerste tickets eruit. Maar geen zorgen. Ik snap het, je bent s'nachts aan het werk. Om 6 uur lig je waarschijnlijk net op één oor. Je maakt de hele week kans bij Radio 538... om tickets te winnen voor de Vrienden van Amstel Live. En je gaat natuurlijk je gaat niet alleen, hè? Nee, dat snap je ook wel. Dan ga je gewoon met je vrienden heen. Door je vrienden van 538 naar de vrienden van Amstel Live.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 Heeft iemand jou ooit wel eens het verhaal verteld van Taylor Swift fans... en wat zij allemaal over hebben om hun grote idool van heel dichtbij te zien? En voor lang voordat een concert plaatsvindt... is natuurlijk al een gigantische rij. Waarschijnlijk heb je wel eens van die beelden voorbij zien komen op social media. Fans van Taylor Swift. Gigantische rij, echt wel 24 uur voordat zo'n optreden begint... zitten daar al fans. Iedereen wil vooraan staan om zoveel mogelijk te zien, te horen en misschien wel te ruiken en voelen van Taylor bijvoorbeeld. Ja, eh, wat ik al zeg, zo'n rij begint vaak 24 uur van tevoren. Dus wat doen die fans? Nou, ze nemen complete kampeersets mee. Eten, drinken, luchtbedjes, eh, slaapzakken, noem het allemaal maar op. Maar ik denk dan gelijk in problemen. Als in, ja, eh, sorry voor de vieze details. Ja, ik scheid echt wel twee of drie keer op een dag. Ik moet ook wel zes keer op een dag even pissen. Ja, dat kan natuurlijk niet als je in zo'n rij zit. Nee, want opgestaan is plaatsvergaan. En dat wil je niet als fan, want je wil juist vooraan zitten. En wat, wat is nou het gerucht dat de fans van Taylor Swift... een luier dragen voordat ze naar dus dat concert toe gaan? Zo, wat een geur moet dat dan zijn, zeg. Een wachtrij van Taylor Swift. Allemaal fans, allemaal eh, pis en kak. <laughs> Goed, eh, eerlijk, ik ga ze niet afranden, eh, laat ik eerlijk zijn. Complimenten, hè? respect ook. Hè? Want als je zoiets doet voor je idool... ik zou het absoluut niet nadoen. Ook oh, terwijl ik dit vertel, komt trouwens een appje binnen van Kees. Zullen we even, even kijken wat Kees te melden heeft? Ik zou wel weer eens een keer in een luier willen kakken. Gewoon even voor, voor het gevoel of zo. Nou, uh, Kees wordt fan van Taylor Swift... en misschien ervaar je het binnenkort wel als ze weer naar Nederland toe komt. Hey, goeiedag, 158. Mijn naam is Marnix. Taylor Swift hoor je nu met The Fate of Ophelia.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 hey, zometeen ga je iets voor het allereerst horen op Radio 538. Heeft nog nooit iemand gehoord. Je bent erbij bij de allereerste keer. Jordan de Alesso en Nate Smith. Dit is I Like It bij Radio 538. like it like that.